Kabaja. In van de maan. De donkere stam van de Waarom ging ik van een bootje. Het reizen van glory. zachte glijden van een bootje. Het reizen van de oceaan.